Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie schepen met duizenden kilo's voedsel aan boord zijn in de buurt van Gaza. Ze kregen toestemming om hun vracht in Gaza te lossen. Er zou onder meer rijst, pasta, meel en ingeblikte groenten aan boord zijn. Omdat de haven in Gaza door bommen is vernield... meren boten aan op een geïmproviseerde steiger gemaakt van puin. Een zorgboerderij in Wekerom in Gelderland heeft kinderen zonder toestemming van hun ouders meegenomen naar duiveluitdrijvingen. De baas van de zorgboerderij geloofde erin dat dit de kinderen met een stoornis of beperking zou genezen. Dit kind vertelt tegen Omroep Gelderland wat ze daar meemaakte. Ik zag mensen in de kerk op de grond liggen, gillen, huilen, bidden, alles. Ik dacht dat iemand pijn had. Ik wou er bijna op aflopen om te vragen of het wel ging. Ouders van de kinderen hebben een klacht ingediend tegen de zorgboerderij. Adidas en de Duitse Voetbalbond stoppen per direct met de verkoop van het voetbalshirt met nummer 44. Het lettertype lijkt op hen, volgens hen te veel op het bliksemschichtlogo van de SS uit de Tweede Wereldoorlog. Na de wedstrijden van het elftal tegen Nederland en Frankrijk ontstond er online een rel over het nummer 44. Adidas heeft erop gereageerd. Het bedrijf zegt dat ze zich verzetten tegen jodenhaat. En het is 1 april, dus trekken bedrijven weer massaal hun creatiefste grappen uit de kast. Mijn collega heeft er een paar verzameld en vertelt wat opvalt. Dit jaar verwerken veel bedrijven kunstmatige intelligentie in hun grappen. Bijvoorbeeld een verkoper van vliegtickets. Die deed alsof een AI het vliegtuig bestuurde om de prijzen laag te houden. En rare eetcombinaties. Denk aan boter waar al hagelslag in zit. Pizza met alleen korst en een after dinner dip. En alsof het niet erger kan, liqueur met de smaak van mayonaise. Ja, wie dit wel lekker lijkt, heeft dus pech. Want naar alle waarschijnlijkheid komt het vanwege 1 april niet in de schappen te liggen. Dan het weer. In het oosten nog wat lichte regen. Verder is het droog, maar wel bewolkt. Vanavond gaan de wolken weg, maar daardoor wordt het wel een stuk kouder.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 Goed voor een miljoen maaltijden. De voorraden rijst, meel en ingeblikte groenten komen van Cyprus. Sinds kort zijn er met Israël afspraken gemaakt over leveranties via zee. Adidas en de Duitse Voetbalbond stoppen per direct met de verkoop van het voetbalshirt met rugnummer 44. Het lettertype lijkt op het bliksemschichtlogo van de SS uit de Tweede Wereldoorlog. De hockeysters van Amsterdam hebben de Euro Hockey League gewonnen. Thuis in Amstelveen was de ploeg te sterk voor het Duitse Mannheimer HC. Het werd 2-1. Het weer, in het oosten hier en daar nog regen.